dat gaat altijd niet zo je wil, want het noodlot en schijn die bedriegen. We jachten steeds voort, want de tijd staat niet stil. Dagen en jaren vervliegen. Neem elke kans in je leven ten baat. Twijfel en wacht niet, straks is het te laat. Het zij om het even werken en streven. Zal je geluk hier wel geven. Loop als een dwaas niet te dromen, over de tijd die zal komen. Mij maar niet om het verleden, leef en geniet van het heden. Stel nooit iets uit wat je heden kunt doen, Wilde je plicht niet verzaken leven steeds met goed fatsoen. Juist dat wat er van is te maken. Ga een keer onder zorgen gedukt, wel weet wie dan moedig te dragen. En als je pogen vandaag soms niet lukt, ligt al die morgen dan slagen. Borst flink vooruit en je hoofd weer omhoog, hou ideaal en je doel goed in doel. Het goede belonen, eerlijkheid tonen, zal in je werk hier bekronen. als een dwaas niet te dromen, over de tijd die zal komen, mij maar niet om het verleden, leven geniet van het heden. Stel nooit iets uit wat je heden kunt doen, wilde je plicht niet verzaken. Maak van het leven steeds met goed fatsoen juist dat wat ervan is te maken.